Katrien Straatman met het NOS Journaal. Private banking-dochter van Société Générale. Private banking is dienstverlening aan welgestelde particulieren. Met de overname verdubbelt ABN AMRO het beheerd vermogen in België tot ruim 12 miljard euro. Als toezichthouders en mededingingsautoriteiten akkoord gaan... wordt het de eerste overname door ABN AMRO sinds 2013. Auschwitz-overlevende Lottie huffener pfeffer is overleden. huffener pfeffer werd in 1943 met haar familie op transport gezet naar kamp Vught. Haar zusje en ouders werden gedeporteerd naar Sobibor, waar ze werden vergast. Lottie werd een jaar later alsnog op transport gesteld naar Auschwitz, maar overleefde dat. Na de oorlog zorgde ze ervoor dat bij kamp Vught het monument der verloren kinderen werd neergezet... met de namen van alle 1269 gedeporteerde kinderen. Ook was ze mede-aanklager tegen kampbewaker Demjanjuk. Lottie huffener feffer was 97 jaar. De gemeente Utrecht loopt mogelijk 450.000 euro mis bij de verkoop van het oude poppodium Tivoli aan de Oude Gracht. Er was vergeten dat onder het oude Tivoli-complex ook een aantal panden op een andere locatie valt. Alles samen wordt nu te koop aangeboden voor 2,7 miljoen euro, terwijl het ten minste 3,15 miljoen euro waard is. Het CDA en Stadsbelang Utrecht hebben opheldering gevraagd. Volgens de gemeente wordt het complex waarschijnlijk voor meer dan de vraagprijs verkocht, net zoals de meeste panden in Utrecht. Een Nederlandse visser heeft een groep dolfijnen gespot en gefilmd in de Noordzee. De ongeveer tien zoogdieren zwommen tussen Engeland en Nederland. Ze zitten al een paar weken in het gebied. Er is daar een grote zandbank met veel voedsel. Vorige week werd er ook al een groep dolfijnen gespot in de buurt van de Belgische kust. Het weer, het is vanavond nog vrij warm met 20 tot 25 graden. Lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Morgen meer bewolking en enkele buien, waarvan sommige met onweer.